it, did it. W's on you know I've been winning. Top of the world, the globe is spinning, spinning. Yeah. If you know, you know I've been on a what mission? Mission, go. Okay, let's get it. Where are you, Christmas? Why can't I find? all about a state allergrootste is hoor je op ZFM. ZFM. more. radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. All of Santa's reindeer pull his sleigh. And that's their claim to fame. But in Santa's house there lives a little mouse and Chrissy is her name. Oh, Chrissy, the Christmas mouse, lives in the middle of Santa's house, and all day long she would romp and play and help Santa load his Christmas sleigh. Now the story goes that Chrissy's nose was all so big and we all know she did not go on that famous ride that night. Christmas Day found her sad and blue, and Santa said, What's wrong with you? She said, I'm here all alone each day, while you're out riding in your Christmas sleigh. Oh, Chrissy, the Christmas mouse, lives in the middle of Santa's she would romp and play and help Santa load his Christmas sleigh. Now every day she would beg and plead with Santa and his wife. Oh, Santa, Santa, Chrissy said, please let me ride upon your Christmas sled. And Santa said to Mrs. Claus, did Chrissy finish? all her chores. She cleaned her room and made her bed. Please let her ride in your Christmas sled. Oh, Chrissy, the Christmas mouse, lives in the middle of Santa's house. And all day long she would romp and play and help Santa load his Christmas sleigh. Now on Christmas Eve, when the moon is high and the children are all in bed, just look above and see our love riding in Santa's sled. Oh, Chrissy, the Christmas mouse, lives in the middle of Santa's house. She's so happy on Christmas Day because she rides on time. has gone now. The time has come to say goodbye. And even though it hurts so bad, you must set free the love that you once had, baby.